Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Een Nederlandse man is in Canada veroordeeld tot 13 jaar cel in de zaak Amanda Todd. Dat 15-jarige meisje werd door de man afgeperst met onder meer naaktfoto's... en pleegde 10 jaar geleden zelfmoord. Tegen de 44-jarige Eden was 12 jaar cel geëist. De zaak kreeg wereldwijd veel aandacht omdat Todd voor haar dood een video had opgenomen... waarin ze haar ervaringen deelde in teksten op briefjes... Edin C. werd in 2018 in Nederland al veroordeeld tot bijna 11 jaar cel... voor zijn rol in een internationale misbruikzaak. Die straf moet hij eerst uitzitten. Journalisten worden systematisch geronseld door de inlichtingendiensten AIVD en MIVD, meldt NRC na eigen onderzoek. De krant sprak met 32 redacteuren en correspondenten en de helft daarvan zegt benaderd te zijn door een van de diensten. In een enkel geval wilde de AIVD de journalist betalen. Prominente journalisten waarschuwen in NRC voor de gevaren van het samenwerken met inlichtingendiensten. Journalisten in conflictgebieden als het Midden-Oosten zouden daardoor in de problemen kunnen komen. Het dodental door de explosie in een kolenmijn in Turkije is opgelopen naar 22, meldt de minister van Volksgezondheid. Minstens 17 mijnwerkers raakten gewond en er zitten ook nog mensen vast onder de grond. Hoeveel precies is niet duidelijk. De explosie was in een staatsmijn in Amasra in het noorden van Turkije. De ontploffing is vermoedelijk veroorzaakt door brandbare gassen. Reddingsteams zijn naar de rampplek gestuurd en ook premier Erdogan gaat er naartoe. Bij een vleeskuikenbedrijf in Bleia in Friesland is voor de tweede keer dit jaar vogelgriep vastgesteld. 80.000 dieren worden gedood, meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. In de omgeving van het bedrijf geldt voorlopig een vervoersverbod.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 head Tonight is gonna be the loneliest be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the lonely. break Over een kleine stille wens. Zolang je durft te dromen, komen.